Dat blijkt uit de macro-economische verkenningen, de voorspellingen van het Centraal Planbureau voor Prinsjesdag, waar RTL Nieuws de hand op heeft weten te leggen. De cijfers zijn inmiddels ook bevestigd. De daling komt onder meer door de 3,2 miljard euro aan bezuinigingen die het huidige kabinet voor volgend jaar heeft vastgesteld. Het aantal werklozen groeit niet verder en komt op ongeveer 425.000. De economie groeit anderhalf procent en dat is iets minder dan gedacht. En de inflatie valt een half procent lager uit en komt volgend jaar op anderhalf procent. Ondanks felle protesten van de vakbonden heeft de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, ingestemd met een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar. Het plan van president Sarkozy wordt begin volgende maand voorgelegd aan de Senaat. De bonden hielden een protestactie bij het parlementsgebouw in Parijs, waar enkele duizenden mensen aan meededen. Eerder waren er al grotere demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden organiseren voor de stemming in de Senaat weer een nationale staking. Die begint volgende week donderdag. Ook na de verhoging heeft Frankrijk nog een van de laagste pensioenleeftijden in Europa. De provincie en de stad Groningen willen een regiotram laten rijden. Daarmee wordt de stad Groningen beter bereikbaar met het openbaar vervoer... en ook verbetert de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen. De eerste regiotrams kunnen in 2016 gaan rijden. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door gemeenteraad en provinciale staten. De Nederlandse tafeltennisters zijn opnieuw Europees kampioen geworden. In Tsjechië wonnen de vrouwen in de finale met 3-1 van Roemenië. Li Jiao haalde het beslissende derde punt binnen. Het is de derde keer op rij dat de tafeltennisters de Europese titel in de wacht slepen.